Vertraging voor treinreizigers rond Utrecht. Door een wisselstoring rijden geen intercities richting Schiphol en Den, Den Bosch. Op sommige trajecten rijden nog wel stoptreinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. De NS verwacht dat de problemen over een uur verholpen zijn. Twee weken geleden was het treinverkeer bij Utrecht ook al ernstig ontregeld. Toen waren werkzaamheden aan het spoor uitgelopen. Leerlingen op het VMBO moeten een jaar langer de tijd krijgen om hun diploma te halen. Scholen in het voortgezet onderwijs en VMBO-docenten pleiten daarvoor in een brief aan de Tweede Kamer, schrijft Trouw. Ze vinden het raar dat de kwetsbaarste kinderen al na vier jaar, als ze ongeveer 16 jaar zijn, de wereld worden ingestuurd. Een jaartje extra zou scholen daarnaast meer tijd geven voor een betere aansluiting met het MBO. De MBO-scholen omarmen het idee en willen er graag verder over praten. Drie zorgverzekeraars gaan de Nierstichting helpen met het ontwikkelen van een draagbare kunstnier. Zilveren Kruis, Mensis en CZ dragen samen bijna 7 miljoen euro bij. Met een draagbare kunstnier hoeven nierpatiënten niet meer naar het ziekenhuis voor een urenlange dialyse. Voor verzekeraars wordt dialyseren daardoor goedkoper. In Napels zijn twee leden van een maffiaclan vermoord door leden van een andere maffiagroep. De daders zijn spoorloos, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. De slachtoffers zijn 17 en 24 jaar. De afgelopen maanden zijn in Napels meer mafiosi door concurrerende bendeleden vermoord. De Italiaanse regering besloot daarom extra militairen naar de stad te sturen. Het weer in Limburg nog kans op mist. In de rest van het land wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 18 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp. 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel, 2 kilometer. Zo'n 5 minuten vertraging, de linkerrijstrook is daar dicht. Na 15 van Gorkum naar Europoort bij Rotterdam-IJsselmonde... 9 kilometer na een ongeluk. Vertraging ongeveer een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. Door die file loopt het ook vast op de A16 vanuit Breda... bij knooppunt Ridderkerk, 7 kilometer.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 I'm aproximar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 van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Let's start living dangerously. 106.9 ZFN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 de de magie, tout attribue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 sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that.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 you said goodbye.